Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De 49-jarige vrouw uit Hoofddorp die afgelopen week werd ontvoerd is terecht. De politie zegt dat ze zondagavond in goede gezondheid thuis is gekomen. Ze werd afgelopen woensdag ontvoerd. Volgens de politie had haar ontvoering te maken met een conflict tussen internationale harddrugscriminelen. De afgelopen dagen zijn zes mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de zaak. De vrouw werd gebruikt als drukmiddel. Waar ze werd vastgehouden en hoe ze is teruggekeerd is niet bekendgemaakt. Het ministerie van Economische Zaken heeft ingegrepen bij chipfabrikant Nexperia. Onder meer de topman van Nexperia is voorlopig uit zijn functie gezet. Het ministerie zegt dat er ernstige bestuurlijke tekortkomingen waren bij het bedrijf... dat zijn hoofdvestiging heeft in Nijmegen en in 2019 werd overgenomen door het Chinese concern Wingtech. Met het besluit voorkomt het ministerie dat chips naar het buitenland verdwijnen... en niet beschikbaar zijn in een noodsituatie. Het bedrijf kan bij de rechter bezwaar maken tegen de maatregel. President Trump is begonnen aan zijn reis naar het Midden-Oosten. De komende dag wordt hij verwacht in Israël en bij de Gaza-top in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Er komen meer dan twintig leiders naar Egypte, onder wie demissionair premier Schoof. Afgelopen week gingen Israël en Hamas akkoord met de eerste fase van een plan over een staakt het vuren... en de uitwisseling van gijzelaars en de Palestijnse gevangenen. De verwachting is dat in de vroege ochtend de Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. De leiders van VVD, PvdA GroenLinks D66 en CDA zijn de afgelopen avond met elkaar in debat gegaan in het RTL-verkiezingsdebat. Onder meer de hypotheekrenteaftrek, de bezuinigingen op de zorg, het woningtekort en asiel kwamen aan de orde. VVD-leider Gus benadrukte dat ze na de verkiezingen met D66 en CDA er een centrumrechts kabinet wil vormen. Die uitgestoken hand werd vooral door CDA-leider Bontebal niet aangenomen.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 somehow best life. op haar schutte. Hij wil mij kwaad en heid. Uit hier haast 1500 verrode maatschappij. Ze leiden net onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor mijn kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Het zijn ijs vast in het nauw.